Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat er verdachten in strafzaken vrijkomen... door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM. Dat blijkt uit een rondhang van de NOS. Veel Kamerleden vinden dat het management moet worden verbeterd. Sommigen pleiten ook voor extra geld. In Haarlem kwamen de afgelopen dag 82 verdachten uit oudere zaken vrij... omdat het OM ruimte wil maken voor urgentere zaken. De VVD is na boze reacties snel gestopt met de verkoop van kaartjes voor een meet and greet met Mark Rutte en Sophie Hermans. De partij had voor het 75-jarig jubileumfeest platinum tickets in de aanbieding voor 7500 euro. Voor dat bedrag zouden leden naast de ontmoeting met de twee leiders ook VIP-plaatsen krijgen. Dat viel niet goed bij de VVD-leden. Die spraken van geldklopperij en een elitefeestje. De partij zegt dat er ook kaarten voor 35 euro zijn en dat het nooit de bedoeling was om geld te vragen voor een meet and greet. Sophie Hermans benadrukt op Twitter dat een ontmoeting gratis is. Ik regel de drank en Mark de bitterballen. Duitsland is op het WK voetbal in Qatar uitgeschakeld... ondanks een 4-2-overwinning op Costa Rica. In de andere wedstrijd in de pool won Japan verrassend met 2-1 van Spanje... waardoor Japan groepswinnaar werd en Spanje de nummer 2. Het is voor de Duitsers de tweede keer op rij dat ze er op het WK in de groepsfase al uit liggen. Eerder op de dag plaatste Marokko zich voor de achtste finales. Oud-Ajaxiet Hakim Ziyech maakte zijn eerste WK-doelpunt... en sprak over een droom die uitkomt. Op veel plaatsen gingen fans van Marokko feestend de straat op. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort ontstonden confrontaties met de politie. Hoeveel arrestaties er in totaal zijn verricht is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Waar het opklaart kan het 1 of 2 graden vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust af en toe zon.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 Wat als het nooit meer weggaat? Ben ik veel sneller dan ik denk. zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu. Houden van mag ook zonder doel, het gaat goed, maar wat als dat ooit weer weggaat?